Amber Brandsen met het NOS-journaal. ABN AMRO, ING en Egon verdedigen de salarissen van hun bestuurders en topmanagers. De bedrijven zeggen alleen met goede beloningen de beste mensen te kunnen aantrekken. De hoorzitting in de Tweede Kamer over beloningen in de financiële sector liep gisteravond uit op een confrontatie tussen Kamerleden en de commissarissen van ABN, ING en Egon. Jesse Klaver van GroenLinks noemde de redenering van de bedrijven stuitend. PvdA-kamerlid Nijboer stelde dat de bedragen die de financiële top in Nederland verdient niet verdedigbaar zijn. Hackers zijn een bedrijf binnengedrongen dat advertenties op websites verzorgt. Daardoor wordt er een virus meegestuurd met die advertenties, meldt het Nederlandse beveiligingsbedrijf Fox IT. Computers kunnen hiermee geïnfecteerd raken. Het virus kan dan mogelijk gebruikersnamen, wachtwoorden en andere privacygevoelige informatie achterhalen. Het Rode Kruis opent Giro 6868 voor de slachtoffers van het geweld in Jemen. Er woedt een bloedige strijd tussen Sjiïtische Houthi-rebellen en het leger. De hulporganisatie schat dat honderdduizenden vluchtelingen in het land noodhulp nodig hebben. Er is 14 miljoen euro nodig om de zwaarst getroffenen te helpen. De Griekse premier Tsipras is in Moskou voor een tweedaags bezoek. Vandaag ontmoet hij president Poetin. De twee willen de economische banden tussen Griekenland en Rusland aanhalen. Volgens een Russische krant overweegt Rusland om de gasprijs voor Griekenland te verlagen. Griekse media melden dat Tsipras vooral hoopt op een einde van de boycott van groente en fruit. Treinconducteurs uit Rotterdam controleren vandaag geen kaartjes. Ze voeren actie om aandacht te vragen voor agressie tegen treinpersoneel. Het Rotterdamse NS-personeel heeft collega's in de rest van Nederland opgeroepen om mee te doen. De vakbonden steunen de actie niet. Het weer, er is veel laaghangende bewolking met lokaal wat nevel of mist.